Om de acties groter te laten lijken liepen ze vaak mee met andere demonstraties... zoals die voor het klimaat of de pensioenprotesten in Frankrijk. In Purmerend is vanochtend een brandbom naar een café gegooid. Daarbij raakte de voordeur flink beschadigd en er brak brand uit uit. Die was snel geblust. Niemand raakte gewond. Het is de laatste tijd vaker mis in Purmerend met schietpartijen en explosies. Een gebouw van de Universiteit Utrecht is bezet door studenten. Ze willen dat de universiteit stopt met het samenwerken met fossiele bedrijven... en zeggen drie dagen te blijven zitten. De actievoerders hebben trouwens niet de deur op slot gedaan. Iedereen mag in en uitlopen om met ze in gesprek te gaan. Dus kwam de baas van de universiteit ook meteen langs. Hij heeft sympathie voor de actie. Ik eh, eh, heb veel begrip voor het standpunt van deze studenten en ik voel hun urgentie. Ook ik heb uh, kleinkinderen en kinderen. En ik vind dat zij eh, een punt hebben. En ik moet zeggen, ik heb een heel prettig gesprek met de studenten hier. Ze zijn heel relaxed. Ze willen niets verstoren. En in die zin kan ik het heel goed met ze vinden. studenten willen de komende tijd ook gebouwen van andere universiteiten bezetten... om daar hun punt te maken. En de kracht van social media is weer eens bewezen voor een man en vrouw uit Groningen. Ze verloren een telefoon met dierbare foto's op een Fries meer afgelopen zomer. Na een oproep op social media bood zich een duiker aan die de telefoon voor hen ging proberen op te duiken. En na een half uurtje kwam die boven water met goed nieuws. Wat? <laughs> Ik vind het meestelijk. Hoe fucking bruut. Hij is... eh. Ik denk niet dat het water is. Ik denk dat het droog is. Echt? ja de telefoon het nog doet, dat is nog even afwachten. Het weer. In het oosten vallen vanmiddag een paar stevige buien. Op andere plekken blijft het juist droog. En het wordt een graad of 20. Morgen een natte dag. En dan is het ook een paar graden kouder. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog één file door de nasleep van een ongeluk.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 Bom voyage, bom voyage Hoe ze gruurt, de spionage Ze heeft nieuwe tatoeage Ze komt ze met een glaasje Yo, elo, shawty, kom, zag het, kom Was het, kom, buk het, kom, druk het, kom Doe het, kom, twerk Elo, shawty, kom, breng het, kom Geef het, kom, bitch, ben Rihanna, kom Work, work, work Oh, elo, shawty, kom, zag het, kom Was het, kom, buk het, kom, druk het, kom Doe het, kom, twerk Elo, shawty, kom, breng het, kom Geef het, kom, bitch, ben Rihanna, kom Work, work work, work.